Mark Visser met het NOS-journaal. Oud-premier Bellusati vrijgesproken van het hebben van betaalde seks met een minderjarige. De zaak werd bekend als het Boonga Boonga-proces. Ook de aanklacht dat hij zijn invloed gebruikte om het 17-jarige meisje uit een politiecel te krijgen... is door de rechters verworpen. De motivering van het vonnis volgt later. In eerste aanleg was Berlusconi wel schuldig bevonden en tot zeven jaar cel veroordeeld. En ook kreeg hij een levenslang verbod op het uitoefenen van publieke bestuurlijke functies. In hoger beroep werd hij vrijgesproken. Het OM ging daarna in cassatie, maar ook het Hof heeft de oud-premier dus vrijgesproken. Formule 1-coureur Guido van der Garde heeft zijn rechtszaak tegen Formule 1-renstal Zauber gewonnen. Een Australische rechtbank stelde hem in het gelijk in het kort geding dat hij tegen zijn voormalige ploeg had aangespannen. Van der Garde was vorig jaar testrijder bij het Zwitserse team en zei een geldige overeenkomst als wedstrijdrijder te hebben. Donderdag begint het Formule 1 seizoen in Melbourne. Het is de vraag of Van der Garde ook echt voor Sauber gaat reizen. Hij heeft nog geen stoeltje gepast of in de auto gereden. De renstal zei gisteren dat het een onaanvaardbaar risico is om Van der Garde toch te laten rijden. Chipfabrikant NXP uit Eindhoven heeft opnieuw een bedrijf overgenomen. Het gaat om de Britse chipontwerper Altina SCS... dat onder meer technologie voor toegangspasjes en contactloos betalen maakt. Er is geen overnameprijs bekendgemaakt. NXP is de voormalige chipdivisie van Philips. Vorige week nam de fabrikant uit Eindhoven voor bijna 12 miljard euro zijn Amerikaanse branchegenoot Freescale over. Met de overname van Altena wil NXP zich verder versterken in de consumentenmarkt.